uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Amerikaanse politici hebben kritiek op de manier waarop president Trump heeft gereageerd op de rellen in Charlottesville. Trump sprak van geweld van verschillende kanten en riep op tot wederzijds respect. Verschillende politici, zowel republikeinen als democraten, nemen hem kwalijk dat hij de extreemrechtse groeperingen die de demonstraties organiseerden niet expliciet veroordeelde. De politie in Charlottesville heeft een 20-jarige man aangehouden... die met zijn auto op tegendemonstranten inreed. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen gewond. Een politiehelikopter die bij de protesten was ingezet is neergestort. De beide inzittenden werden daarbij gedood. Artsen zonder grenzen vaart voorlopig niet meer voor de kust van Libië om migranten te redden. Reden is de vijandige houding van de Libische kustwacht. Die wil een eigen reddingszone instellen. Artsen zonder grenzen is bang voor de consequenties die dat kan hebben voor migranten. Volgens ooggetuigen worden vluchtelingen vaak mishandeld door de Libische kustwacht. Usain Bolt is in zijn allerlaatste wedstrijd geblesseerd uitgevallen. Op het WK Atletiek in Londen stond hij namens Jamaica als slotloper in de finale van de 4 x 100 meter estafette. Tijdens de race kreeg Bolt last van een hamstringblessure en moest opgeven. Ondanks dat blijft hij de meest succesvolle atleet ooit met 11 gouden medailles op WK's. Ajax is het nieuwe eredivisie-seizoen begonnen met een nederlaag. Heracles won gisteravond in Almelo met 2-1. Vitesse heeft in het eigen Gelredoom NAC verslagen. Het werd 4-1. PSV won thuis met 3-2 van AZ en VVV Venlo versloeg Sparta met 3-0. Het weer half tot zwaar bewolkt met kans op een bui in de kustprovincies, vooral in het noordwesten.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 Dus... Zo zon. Vroeg in de ochtend, het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. niet aan de hand, oh, oh, de liefde roept me. Roep me je hand, wees niet bang. En ik geef je dat van mij. Ég djá ZFM.